Drie uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Drie van de vijf slachtoffers van het ongeluk op een spoorwegovergang in Os komen uit één gezin. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Twee zusjes zijn overleden en een derde zusje raakte zwaar gewond. Vanochtend werd de elektrische bakfiets waarin de kinderen zaten aangereden door een trein. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie nog niet zeggen. Voor op de trein zat een camera en de beelden die daarop staan worden gebruikt in het onderzoek. Volgens ooggetuigen heeft de bestuurster van de bakfiets nog geroepen dat ze niet kon remmen toen ze het spoor opreed, terwijl de bomen naar beneden waren. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. Eén kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. De Amerikaanse verkoopsite voor concertkaarten Ticketmaster is zelf betrokken bij de doorverkoop van kaartjes. Dat meldt de Canadese omroep CBC. Ticketmaster zou handelaren werven die via een computerprogramma massaal tickets opkopen en via de site doorverkopen. Ook zou bedrijven bedrijf een oogje toeknijpen als de handelaren zich niet aan de regels houden. Ticketmaster zou van de doorverkoop profiteren door de servicetoeslagen die het bedrijf krijgt bij elke transactie. In het verleden nam Ticketmaster altijd afstand van opkopers. Steeds meer mensen in Nederland willen een vakantiehuisje. Volgens makelaarsvereniging NVM steeg de vraag het afgelopen jaar met 15 procent. Het aanbod daalde wel voor het eerst in 10 jaar. Op de Waddeneilanden kosten vakantiehuizen gemiddeld het meest. In Drenthe zijn ze het goedkoopst. Gemiddeld kost een vakantiewoning zo'n 150.000 euro. Het weer. In het westen en noorden veel bewolking. In de rest van het land wat meer zon. Vanmiddag is het droog bij maxima tussen 20 en plaatselijk nog 27 graden. Er waait erbij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgenochtend enige tijd regen en aan zee kans op zware windstoten.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 Maar we gaan gewoon lekker wel een uurtje lang muziek draaien. De Isley Brothers komen zo. En daarna Peter Gabriel. En natuurlijk hebben we Elvis en de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Een one-hit wonder. En top 100 hits uit de jaren 70 en 80. Veel plezier het komende uur. heerlijk nummer van eh, Peter Gabriel, Sledgehammer... van zijn vijfde studioalbum met de titel So. s dan weet je dat ook weer. Je hoeft niet mee te schrijven, dat onthoud je vanzelf wel. En dat kwam dus uit in 1986. En we begonnen met The Isley Brothers en This Old Heart of Mine uit 66. En dan is het nu tijd voor iets rustiger. En dat komt van Neil Diamond. Hier is Play Me. nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, Come take me. For I someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. She sang to me songs, she rang to me words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. would save me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play. Play Me van Neil Diamond. Eh, we gaan een one-hit wonder draaien. En eh, sommige one-hit wonders die zijn wereldberoemd. Bijvoorbeeld Kung Fu Fighting of Rock Your Baby. Maar deze, daar heeft werkelijk eh, de hele wereld, behalve, Amerika, nog nooit van gehoord. Hij was een one-hit wonder, ook in Amerika in 1977. Hij haalde de nummer 1 plaats in de Billboard Hot 100. En in Europa deed hij helemaal niets. Hier is Alan O'Day... An Undercover Angel. top 100 hit uit 1971. De groep Santana onder leiding van Carlos Santana met Jingo. Ofwel Jingo Loba. Je mag zelf kiezen wat je ervan maakt. In ieder geval, we gaan nu naar een... Eh, en dat was een top 100 hit uit 1971. We gaan nu luisteren naar een eh, track van een album uit 1990. Het album heet Rhythm of the Saints. Het komt van Paul Simon en het nummer heet The Obvious Child. obvious child. Why deny the obvious child? And in remembering a road sign, I'm remembering a girl when I was young. And we said these songs are true, these days are ours, these tears are free. and Hey, the cross is in the ballpark, and the cross is in the ballpark. We had a lot of fun. call him Sonny. Sonny gets married and moves away. Sonny has a baby and bills to pay. Sonny gets sunnier day by day by day by day. Well, I've been waking up at sunrise I've been following the light across my room. I watch the night receive the moon of my day. Some people say the sky is just the sky, but I say, why deny the obvious, child? Why deny the obvious, child? he sits by his window and thinks to himself, How it's strange that some rooms are like cages. Sonny's yearbook from high school is down from the shelf, and he idly thumbs through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled. Or maybe I'm a dog who's lost its mind. I don't expect to be treated like a fool no more. I don't expect to sleep the night. Some people say a lie is just a lie, but I say the cross is in the ballpark. Why deny the obvious, child? The Obvious Child van het album Rhythm of the Saints. En dit was Paul Simon uit 1990. Jawel. Uh, dan zijn we toe aan Elvis Presley. Een eh, singeltje uit 1957. En dat is ook niet misselijk ook hoor. Gewoon twee A-kanten Jailhouse Rock en Treat Me Nice. Hier is Elvis Presley. jumping and the joint began to swing. tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice. Make me feel at home if you really care. Scratch my back and run your pretty fingers through my hair slave. But if you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love and take my advice, nice. Make me feel at home if you really care. Scratch my back and run your pretty fingers through my hair. No, I'll be your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love and take my advice, dream a night. Every leaf of my loving to me now. Dat was weer een eh, Elvis-singeltje Jailhouse Rock en Treat Me Nice. Allebei goed voor goud. Volgende week eh, geen Elvis, want dan hebben we twee uur lang de tip van Willem. Nederlandstalig. En daar hoort Elvis niet bij natuurlijk. We gaan even een eh, instrumentaaltje draaien voordat we naar de Nederpop Top 100 gaan. En dat doen we met de Yardbirds en Jeff's Boogie. Boogie met eh, Jeff Beck in de hoofdrol. En het is de enige LP, Roger the Engineer van de Yardbirds... waarop Jeff Beck alle nummers speelt. In ieder geval. Goed, we gaan naar de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. We gaan drie nummers achter elkaar draaien. Je hoort zometeen wie het waren, wat ze speelden en op welke plaats ze staan. Veel plezier. volgens op nummer 13 The Cats met Let's Dance. Op 12 Spooky and Sue en Swinging on the Star. En op 11 The Shuffles met Shalala I Need You met zanger Albert West. Weten <laughs> we dat ook weer? Goed, ja, dat is weer een dolletje hier even binnen. Um, volgende week natuurlijk geen eh, Nederpop Top 100... want dan hebben we twee uur lang Nederbeat... Eh, nou, Nederpop van, eh, de dip van Willem, twee uur lang... dus dat wordt over twee weken. En ehm, ja, precies. En dan gaan we nu even draaien een nummer van Cliff Richards. Zijn allernieuwste single, Rise Up. strong nieuwste single van Cliff Richard twee weken oud. En hij heet Rise Up. En het is weer een schitterend nummer, mag ik er eerlijk bij zeggen. We gaan naar de top 100 hit uit het jaar 1985. David Bowie met de Pat Metheny Group. This is not America. op 100 zit uit 1985. David Bowie en de Pat Metheny Group. En This Is Not America. In het eerste uur draaiden we een nummer van QB and the Blizzards. Pound Shilling Pence of LSD. Got a Million Dollars. En eh, als ik tijd had zou ik even de B-kant ook gaan draaien. Wel nu, daar komt hij. Your Body, Not Your Soul. laatste vocale klanken. En die werden verzorgd door uh, eh, Cuban Blizzards en Your Body, Not Your Soul. Eh, tot, we gaan afsluiten horen we The Shadows en The Miracle. weet je meteen hoe laat het is, hè? Afgelopen met de eh, Matchbox van vandaag, aflevering 250. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar de komende twee uur heb je eerst last van Hans. <laughs> Twee uur lang maar liefst.